Kunst Corso Amsterdam 2024. Het startpunt bij de Nieuwe Meer. Fantastisch boos. Dus hij heeft de wereld en zo en het heelal op zijn nek. Maar het gaat niet goed met de wereld. Dus hij denkt, ja jongens, wat zijn we aan het doen? Ik sta hier maar en jullie maken er een puin op van. Dus eh, hij is boos. En iedereen is een beetje boos. Iedereen is, is een beetje Atlas. Maar we weten niet met... We moeten het er met z'n allen op een gegeven moment ergens... Maar op een leuke, en lieve en vrolijke manier. Op een... Ja. En wij moeten met... met, met, met wij? Maar de, als nou de kunstenaars in ieder geval de sfeer goed houden in de stad, als de tijden van wanhoop aanbreken, als we daar ons op voorbereiden, dan, dan eh, gaan we niet in de wanhoop ten onder. Maar spelend. Ja. <laughs> Spelend er vandoor. Maar, of misschien komt het ook <laughs> nog... Spelend er vandoor. Eh, of, misschien komt het ook nog wel goed, natuurlijk. Dat, dat hopen we. teach me to be water and thus free my hands to correct. gaan dus nu naar het Vondelpark er vanaf het Nieuwe Meer. in front of us, laddie! Follow that car! Make sure it doesn't leave our sight. Yeah, just once in a while. It was a generational loss. We

zou je dat kunnen doen? Het gaat echt harder dan de, dan de salade. Ja. jij bent soms serieus een probleem toch? Nou, zo, hier voor alle kijkbuiskinderen thuis die geen kijkbuis hebben. We zijn nu op de weg. Er zijn prachtige bermbloemen aan weerszijden van ons te zien. En gelukkig is Sylvia bij ons. Met haar prachtige gouden microfoon. Verkleed als clowntje. Ja, ze zegt wel dat ze er niet is. Maar haar luisterend oor is er absoluut wel. <laughs> Gelukkig maar. En wij rijden achter een prachtige rode Franse kar. Door de wolken in de luchtbus. Het Amsterdamse ballongezelschap leeft en zweeft. We hebben een lichte tegenwind, maar daardoor zal onze vlieger alleen maar stijgen. Achter het stuur hebben wij Nick de Ruiter, verkleed als brandweerman uit de 19e eeuw. En ik ben uw gastheer, Jones. no para blijven of niet? Kom maar mee. Kan het wel blijven? Kom mee. We zijn dus nu aangekomen in het Vondelpark. Hey, applaus! Yes! Oh my god, leuk! Dit is mijn werk dus. Oh nee joh. We hebben 15 jaar bestaan vandaag. Ja, ik heb Ja. Eh, iedereen loopt nu in en uit. De deuren zijn open. Het is heel veel fietsers. We zitten op het geasfalteerde gedeelte weg van het Vondelpark. En uh, zie nu dus dat, het atlas wordt uitgepakt. En uh, <laughs> het is toch nog niet eens begonnen of het is al begonnen. Ja. zometeen hebben we een gigantische wereldbol achter ons aanrollen. Dus daar kunnen we stapvoet vooruit uh, aan rijden. We rijden dwars door het Vondelpark. Ehm, ja, was het mooier weer geweest, dan waren aan weerszijden allerlei vrijende stelletjes te zien. Maar het is een beetje koud. En jonglerende stelletjes. Eh, jonglerende stelletjes ook. Ja, joggende stelletjes, eh, fietsende stelletjes. En stelletjes die in verwondering zijn geraakt. In de verte staat een reiger en we zien ook zowaar een flamingo. Als het mooi weer was geweest, hadden we ook lezende stelletjes gezien. Oh, lezende stelletjes. Ja, misschien hadden ze wel mooi poëzie. Mooi boekje. mooi, boekje te lezen. Beetje te vriemelen onder dat boekje misschien. <laughs> In het broekje. In het broekje van het boekje. Het is gelukkig nog steeds droog. Dus en we, we gaan nu eh, door het Vondelpark heen en dan komen we volgens mij in de buurt van het Rijksmuseum. Ja, maar we zijn er nog lang niet. Nee, we zijn er nog lang niet. <laughs> we hebben nog een flink e- eind te gaan. En gelukkig maar. Wil jij jij Kan even plassen? Ja. Super mooi hoor. Die twee eh, kan Moet fietsen misschien, want dan gaan we zo snel. <laughs> ja, echt. Wat een surprise zijn Denk je dat je alles gehad hebt? Krijg je niet. Krijg je niet. Wat een cadeau. Ja, door het wonderpark. Ik hou van bellen, hè? Ja, bent is. I love it. Ja. Noem mij kinderachtig. Ik hou ervan. Nee, die bus die doet hij is dus gewoon. Wat was er dan stuk? Nee, nee, nee, nee. nee ik bedoel meer de. Eh, hij was niet gekeurd. Ah, hij was niet gekeurd. Tof. Maar nu wel. Helemaal geregeld. Ik versta het niet. Onder de 600 euro loon is Tot zo! Tot zo! Right. klaar, wij de stoppen. Eh, ik loop nu helemaal vooraan. Ik ben uit de bus gegaan. Ik loop nu vooraan bij de stoet. We lopen nog steeds door het Vondelpark. 2024. Live vanuit de metropoolregio Amsterdam. Wie komt er allemaal Amsterdam? Who is not from Amsterdam? Do you like this city? Do you really like this city? Ik ben geboren in Amsterdam. I am born in Amsterdam. And it's been an honor to be back with so many great artists. Ik ben zo blij om hier te staan met zoveel geweldige artiesten van de kunst voor zo, van alle uitdagen in Amsterdam. Estacal, meu Deus. Estacal! Estacal! Volgens mij eh, gaan we eerst nog één liedje spelen. Ik sta hier naast Inoison. Inoison is from the Ukraine and she is here together with Anya. Anya is also from the Ukraine. And they would like to present one song written by them for Amsterdam, for Ukraine, so that we don't forget what is going on there, but we also remember to stand close together, hold hands, and fight for peace together. Give it up for Inoison and Anya, and we're 你说啊？ do céu. Foi meu tambor que estremeceu a terra. Foi meu tambor que abalou as estrelas do céu. Foi meu tambor que estremeceu a terra. Foi meu tambor que abalou as estrelas do céu. Nós sabemos. gaan geloof ik maar weer rijden. Jullie gaan weer rijden, toch? Of ja, niet? en heel langzaam. Dan gaan we naar de Dam. Dan Rotterdam gaat dan... De Dam, Dam, eh, Dam, eh, Dam, Dam, Dam, Dam, Zeg jij nog eens wat over de Dam? Ik weet het niet. Oké okay, dan. Tot zo, later. Een zee van bellen komt er uit de luchtbus, de Ruigoord luchtbus. En de rookmachine en er komt een man voorbij naakt in een heel klein badje op een, eh, op een eh, fiets met zo'n eh, met zo'n badkuipje aan de voorkant. Ehm, hier en daar een regendruppeltje, maar dan mag de pret niet drukken. ik denk dat ik nog even helemaal naar achteren lopen en dan weer naar voren sprint. We zijn even een regenwolkje geworden. We zijn een regenwolkje geworden, ja. ja. de bellen, bellen gaan nu wel Dat is ook mooi. Ik loop even naar achteren. Wow, wat zijn jullie dan? Bomen. Oh, oké. <laughs> ja, ik zie heel mooi van die oinkbeestjes. Als je het sprookje kent van Ellie en Rickert, maar jullie zien helemaal Ellie, um, het oinkbeest. Als je dat kan vinden op het internet. O-I-N-K. En het is van Ellie en Rickert. Ah, oké. <laughs> Ga dat eens opzoeken. Maar leuk dat jullie er ook bij zijn. Wauw, heel mooi, mooi kostuum. Staat het aan? Wat zei je? Het staat aan. Ja, maar dan moeten we er in de Noord-Ding kijken. Maar ja, dat hoor je natuurlijk niet. Hey. Kijk, je kan hier onder kijken. Ja, dat hoor je niet. Ik hoor niks. Nee. het muziek, maar, niet, maar dat you. Het is inmiddels toch wel echt gaan regenen. Maar ja, maakt niet uit. mooi geluid met die... En kom jullie ook een keer naar Ruigen toe met z'n tweetjes? Zeker. Ah, oké. 29 en 30 juni weer. Oh, wat is er dan? Dan zijn wij, eh, dan is er een Lana Land dan. Oh! En dan treden wij met... Jij eh, was, jij was... Ik was... Jij eh, was... vorig jaar... Jij was dat. ja. ja. Oh, geweldig. dit jaar zijn we met Trita en Friends. Oh, leuk, helemaal leuk. Oh, Geen reclame maken voor Mars, hè? <laughs> nee, nee, we dan hebben we het ook over Jupiter en Venus. Ja, we hangen weer de bellen aan de, aan de paraplu. Oké. Okay. Nou, voor mij een mooie gelegenheid om even, even verder naar achter te lopen. Te kijken wat daar is. Maar tot la la land dan. La, la, land. Dag, Shiva. Even aanzetten is nu nog even niet zo heel erg regenachtig. Er schijnt echt een enorme bui aan te komen. Ja, ik weet het. Het is echt vreselijk. Maar wat, ja, jullie zijn, eh, wat heb je gemaakt dan? Een, eh, een soort takelwagen. Een soort carousel takelwagen hijskraanboom. Zo ah, oké, ja. Maar zit <laughs> ja, je moet... ook een vogel in. Alleen de vogel is nu even eh, gaan schuilen voor de regen. Ah, oké, de vogel is gevlogen. De, de, <laughs> is gevlogen. nou, ik hoop dat hij weer terugkomt voordat we... Voordat het helemaal ja. uit elkaar Wauw, mooi hè? Ja, nou, dan ga ik lopen even een stukje verder naar achteren om even te kijken wat er aan de is. Want we staan een beetje op, stil op het Museumplein op dit moment. Dat is misschien maar goed ook. Even pauze. de luchtbus lopen. <laughs> ja. ga ik even. Er zijn eh, twee kinderen aan boord gekomen van een van de mensen, ook die meedoet aan de parade Corso. Hé, hey, waar rijden we nu op dit moment? Geen idee. Geen idee. Oh nee, ik zie het. volgens mij de brandweerkazerne, of niet? Ja, hier wel, ja. Oké. Ja, nou even zwaaien naar ze. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Uh, weet ik nog steeds niet waar we zijn. Jullie wel? Nee. Steeds niet. Ik zie daar op een bordje. Nou weet ik waar we zijn. We zijn af, vlakbij het Rijksmuseum. Ja, dat is wel waar. Ja, het is ook hobbelpad. Het Zuiderpad, het Zuiderpad. nu inmiddels zijn we richting uh, de Nederlandse Bank en de Heidenknop. Dus, eh, en dan gaan we de stad weer in. Oh, en nu passeren we daar onze... Eh, <laughs> Ik heb de bus dan nemen naar eigen steen. heb de bus dan nemen naar eigen steen. Thank you. Ik loop nu langs een wagen met Oceanus, een nieuwe ritual. En ik zie dus op de platte kar achter een dame zitten. In een, zit, in een kleermaker zit. Eh, met ook een geboetseerd eh, eh, blouse. En twee handen die gevouwen zitten waarin het regenwater letterlijk staat. En het zijn dus gevouwen handen. En ze doen dus ook mee aan het Over het ij Wat stelt het voor? Hoi! Wij hebben dat is één deel van het eh, hele ritueel. Oei, gaat snel. Deel van het ritueel, we komen er zo op terug. Een deel van een ritueel. We hebben dus eh, met keramische objecten die we zelf hebben gemaakt in EKWC eh, e een ritueel ontworpen in eer van water. Dus we hebben allerlei symbolen van water eh, gebruikt. En dit is het eh, eerste eh, deel van het hele ritueel. Het zijn opengevouwen handen. Als het ware alsof je je handen in een kommetje vouwt. En in de, in de binnenkant van de hand, daar staat dan een soort kommetje, ontstaat dan een kommetje, daar staat water in. Leuk. Het vangen van water en zorgen voor ons water, drinkwater. Dat is een beetje het idee <laughs> Dus eh, ja. Hoi, <laughs> maar ja, je bent alleen? Ja, want eh, mijn eh, partner is even op ehm, het museumplein bij de andere kar gaan zitten. Dus ik mis haar. Maar het is eigenlijk between two hands, between twee. Oh, okay. En ik hoop dat je de andere between two hands al snel weer bij je komt. Ja, nou, dat Dat hoop ik ook. <laughs> Oké. Oh, en wat stel jij dan voor? Sorry? What, what is your, your, your like kind of devil? Yeah, I'm a devil, but I'm a pink, I'm the pink lady, which is a devilish apple. Okay. <laughs> son. Yeah, it means different dream. Yeah, guess, guess we all have our, own dreams in the end, but that's why we have to work together. Right? Yeah, it's a magical space, and we're trying to push our synergy of art to make it more and more better for our world. boodschappentas met een smiley erop. Eh, En dan Steenhoofd. We staan nu op de dam. We staan nu op de dam. Gezellig, Heel gezellig. Wel, iedereen heeft een parapluutje. Het gek dat ze kijken. We zijn echt te opvallend gewoon. Het een hele mooie bus. Giga happening. Ja. Happening, giga happening. Giga happening, giga happening. zenuwenoverleg, zenuwenoverleg, dames en heren. Dat is echt lastig. Heel weird, maar het hoeft niet. Nee, ik heb het zo gedaan, het niet. town. We make art. We love art. We need to make art. We're human. And humans need to create. It's simple like that. If we don't, we get depressed. So ever, whenever you're depressed, go and make yourself a nice drawing or poet or do something about it. Because we have to create, we have hands, we have brains. Now, we need more spaces in this in this city. We need affordable places in the city. We need young artists to have place in the city because we need oxygen. And without that, our city will dry like a simple, sad well, lonely without water. So that's why we're here. We're here to celebrate that we live and that we need spaces to create. And that's the cultural spelling. I don't know what that is in English, but the cultural spelling is very important for a town. We create, we have 140 places where we create these places united today to say hello to Amsterdam. We exist. We are the cultural oxygen of our humanity, and we need space. And we need to celebrate. And that's why we have a fantastic band. And even more than that, we have great artists. Support them, give them a hand. Here we are. Bye bye! Okay, Mariana, welcome on stage. Yeah, we're ready. Yeah. The tree of knowledge, immortality, the tree of life. You are you golden? Are you red? What's your type? What's your type? You are juicy, you are juicy and crunchy and crunchy like a pink lady. I'm a pink lady. Have you eaten? What is that your time? They are the best. They are the best. But be careful. They can send you to hell. Hell, yeah! Oh, it's ooh. You are Josie. You are Josie. And crunchy like a big lady. Mariana. Thank you so much. It is over there with the fruit. something special. Please hold on. yeah, doing his best. kijk nou toch, dat is helemaal top. Ja, opvouwbaar hengel. Eh, hij was er kapot, dus hem fixen. Ik heb hem weer gefixt, dat was een ijzertje stuk. Toen met een Franse ijzerdraadje. Hij hing er heel slap bij, dat deed de kon ook weer Toch? Bedoelingen toch? zat meer mis dan water in je grachten. De cocaïne een je van de straat. De zwervers schieten drollen in hun bootje. De lijken dreven rottend in het ei. Amsterdam, je was een stinkend zoontje. Toch hield ik van die zooi, hij was van mij. Amsterdam, ik had de trouw gezworen je smerig, aan en rauw. Uit chaos wordt de ware kunst geboren. Dus ieder goed idee danach I'm Shane. bayo hey hey Somebody, somebody, somebody, somebody, oh somebody, somebody, upside down. Bokunda imply being your mind. Oh, it's a full way. Would you know what I've been is the situation in the Ukraine. We would like to ask you for a warm applause for our sister in Noison over there on the piano. We're waiting for a sound on keyboard. in de wereld. En dan gaan we maar weer erin. Dan gaan we maar weer in. We zijn op bestemming aangekomen. <laughs> Nick en Jonathan hebben ons gereden. En wat gaan we nu doen zo? Nou, ik heb er absoluut geen stenen hoofd in, maar we zijn er wel bovenop. Dus hoe gaan we dat recht trekken? Nou, ik ga even eh, kijken waar die paradekarren zijn. Oh, daar komen ze Ja, precies. We gaan kijken hoe de schepen stranden. Daarbij aan het meer bij het water. Maar waar aan het water? Aan de waterkant. Het ei! <laughs> Eindelijk! Eindelijk! Klein stukje kan wel. Klein stukje, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, en dat was het. onze eregasten hier op de Zo Wagon, Inoue Song uit de Oekraïne, die samen met Anja een liedje. Do you want to play one more song? Anja, do you want to dance one more song? Do you have the energy? audience gets to choose. Do you want to dance or do you want a quiet song in Dutch? Dance. dance? So what about muñeca? Muñeca. Oh. Pero tenemos un problema, hermana. ¿Ya? No tenemos para guitarrista. Se guitarrista. No, sí, también. Dándese poco. Mateo. Mateo. Mateo. I have to come longer to you. Yeah, tot analfabeet. Ik bouwde een paleis, ja, in de vorm van Boeddha. Honderden meters hoog en ruim, met vijvers op een heuvelbloementuin. Mijn architecten spraken de taal van Gaudi. Heiligen en hoeren dansten op de pleinen van Dali. Kinderen en oudjes hebben gein in de olifantentrein, rijdend rond een borrelend en bruisende muziekfontein. Zeppelins als tropische vissen zouden ons luchtruim doorkruisen, nagewezen door ranke torens op suikerroze huizen. Ja, als ik koning was, dan zwom ik tegen de regen in en stichtte ik een heel groot pleeggezin. Wapenfabrieken die werden gesloten en ik waarschijnlijk binnen een week voor mijn kop geschoten. En Willem zegt dat als hij koning was, die nog precies hetzelfde zou doen als nu. Op de fiets, door de regen, zonder paraplu, naar de Dirk van de Broek. Voor Pokémon chips, salami en ontbijtkoek. Maar als ik koning was, dan had ik gauw het, nee, dan maakte ik het leger leger. Vriendelijk, zacht en integer. In roze pakken met lachgasgranaten zouden wij de vijand dansend binnenlaten. Ik kookte paddenstoelen thee op de dam bij volle maan. Liet mijn haren dansen achter het raam, vuurspugers op het dak van mijn paleis buikdanseressen in ons nachtelijk paradijs. Een olifantenfakkeltocht en iedereen verkleed als tovervee of nachtvlinder of dansend in je blote gat of reet. En ons, ja kom maar op met die accordeon. En ons volkslied zou zijn. Ach, maak mijn koninkrijkje klein. Zo klein dat niemand het in kan pikken. Echt, het hoeft niet groot te zijn. Zo klein dat ik het in kan slikken. Want ik ben de koning van het niets. Zing gekke liedjes op mijn fiets. Heb jullie heel mijn land beloofd. Met oceanen in mijn hoofd. En ik zal altijd blijven zeggen. Oh nee, geen kool, geen prikkeldraad of grens. Tussen de hemel en de mens. sang the one and only Jolly Mango. It's Jolly Mangoes. Ik zal jullie krijgen. Hallo beste mensen. Ik zal jullie kwakken. hebben nog een minuutje nodig om even te kijken of al het geluid goed doorkomt. Maar dit gaat goed, so far. Nu nog de gitaar. Andere microfoon doet het ook Sinai Nairi it up. Frederik ook nog eens zeggen. Gaat Frederik ook nog eens zeggen, dankjewel allemaal namens de culturele instelling. Het was van alle drie de keren de aller allermooiste. Dankjewel chauffeurs, dankjewel alle kunstenaars. Dankjewel regen, dankjewel zon. Tot volgend jaar. En iets met uh, stoppen op hoogte misschien stoppen we het hoogtepunt, maar nog één. I'm beach upon the Jolly Mango. was het dan bij het Stenen Hoofd. Even een finale. En dan gaan we allemaal afscheid nemen van elkaar. En tot de volgende keer, maar weer. in de stelling. Parade Show 2025. Thank you. 对。